moet bij het RWS Journaal. Het is al centraal. Volgens RTV Utrecht gaat het om een vechtpartij tussen Turken en Koerden... die mogelijk is begonnen met een demonstratie tegen de Turkse inval in de Syrische regio Afrin. Op foto's op sociale media is een spandoek te zien met daarop de tekst... Stop de Turkse invasie in Afrin. Op Facebook is een evenement voor vanavond geplaatst... met de titel Koerden demonstreren tegen militair ingrijpen in Syrië. Turkse leger viel anderhalve week geleden Afrin binnen, waar Koerdische milities zitten. Er hebben zich twee serieuze kandidaten gemeld voor het overnemen van de vestiging van Siemens in Hengelo, schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Welke kandidaten het zijn, laat Wiebes in het midden. Het Duitse bedrijf is bezig met een wereldwijde reorganisatie en stoot de vestiging in Hengelo af. Er werken daar 600 mensen. De directie van Siemens Hengelo is nu in gesprek met de twee kandidaten en hoopt op korte termijn een deal te kunnen maken. Bij het Java-eiland in Amsterdam is een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog opgebaggerd. Er is geen gevaar voor omwonenden. Het eiland is afgesloten voor mensen die naar de berging van de mijn willen kijken. Het explosief werd naar boven gehaald bij waggerwerkzaamheden in het ei, aan de noordkant van het eiland. Nadat foto's zijn gemaakt is de zeemijn weer teruggelegd. Bomexperts van Defensie gaan de mijn onderzoeken. Dat kan nog uren duren. Honderden mensen zijn vanmiddag bij elkaar gekomen in een Amsterdamse moskee voor een afscheidsgebed voor de 17-jarige Mohamed Bouchiki, die vorige week werd doodgeschoten in een jongerencentrum. De politie denkt dat de daders het op iemand anders hadden voorzien. Het weer nog, vanavond klaart het op, maar er kan lokaal nog wel een bui vallen. Dat geldt ook voor vannacht en dan kan het ook plaatselijk glad worden. Morgen eerst droog en af en toe zon. In de loop van de dag opnieuw buien. Het wordt morgen 4 tot 6 graden. De dagen daarna verandert er maar weinig. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 7 kilometer is ruim drie kwartier vertraging. Er is een kapotte auto op de linker rijstrook. Een ongeluk op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude 3 kilometer.